De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen: Zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen, met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en dat komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat, dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst, dan zeggen ze: Het spijt me, staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun banen en aan hun auto, aan de televisie thuis. Wat een prachtig nummer van Boudewijn de Groot. Ja, het is eigenlijk hartstikke actueel, terwijl het eh, voor ongelooflijk lang geleden komt. 1966 en nog een keertje in 1969. Kun je nagaan, zo lang geleden is dat nummer gemaakt en toch nog steeds actueel. ZVL Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Goedemorgen, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur, je hoort dat al, met prachtige muziek en natuurlijk ook eh, een paar interessante onderwerpen die we met je gaan bespreken.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 En aan de mini gevulde koeken, want er wordt aan onze lijn gedacht. Ja, voorheen lagen er altijd die grote gevulde koeken. Prachtig. Met één of twee amandeltjes erin. Maar eh, tegenwoordig eh, zijn het de mini gevulde koekjes. En er zit nog maar één amandel op. Dus de krimflatie zit hem ook al in eh, de amandelen op de gevulde koeken. Heb je dat weer? Nou ja. straks gaan we praten met Sven Stijnman. Hij is persvoorlichter van Terre de Som. Herman de Bruin gaat met hem praten. De kinderrechtenorganisatie Terre de Som staat niet achter het voorstel in de Tweede Kamer om een minimumleeftijd van 15 jaar te hanteren voor het gebruik van de socials. Waarom? Dat hoor je straks. Intussen, terwijl we wachten op het onderwerp, toch wel het bijzondere van Boy George.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 Je hebt wel al wat gemist hoor trouwens. Ja, dat is dan wel weer een zonde. Ja, je hebt bijvoorbeeld eh, Boy George gemist met The Crying Game. En ja, we hebben nog veel meer moois, dus blijf lekker luisteren. En over een paar minuten dus praten we al over de socials met uh, de kinderrechtenorganisatie Terre des Om. Want dat is wel heel bijzonder. Ik eh, luister zo meteen ook met gespitste oortjes hier bij Zetveel. En intussen nog meer mooie muziek natuurlijk, zoals altijd. En wel lekker oude meuk uit de jaren 60. Dion and the Bellmans, A Teenager in Love. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. Cause I'm so afraid. that we will have to part. Each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I learned to take the good with the bad, cause each night I Why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on. Must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say goodbye. must I be a teenager in love? In love. Why must I be a wordt hier meegegalmd met dit <laughs> nummer hier in de studio. Geen gehoor. Dat niet natuurlijk. maar wel lekker natuurlijk. <laughs> Ja, hier bij veel. Laat je gaan, jongens. Laat je gaan, laat je gaan. Majority wonders met Because I Love. En Dion en de Bellmans met A Teenager in Love. Waarvan eh, de dames en heren hier ook aan het meezingen zijn. Omdat ze het nummer kennen van iemand anders. Ja, natuurlijk. Donny Osmond uit de jaren 70. En eh, ja, het wordt best wel vaak gecoverd, dat nummer. Dus ja, heb je dat weer. Hier bij Zetveld. Dus ik hoop niet dat je er eh, wat van mee hebt gekregen van die valse stemmen hier zo in de studio. Geloof het niet. Gelukkig was de microfoon op tijd dicht. Goed. je echte muziek op de radio. Jouw eigen streekomroep. ZVL. Billy Idol. grace, God no human grace, your eyes without a face. eyes of thousand days. Eyes a thousand days. I know human grace. Rise a thousand days. Such a human waste. Rise a thousand days. Billy Idol. Hoogblond. In de jaren 80 zal nu ook wel weer hartstikke grijs zijn. En eh, had toen twee prachtige hits, zoals deze. Eyes Without a Face. En daarom hoor je hem hier bij ZVL. Want hier hoor je natuurlijk de lekkerste muziek. Ook op deze zondagmorgen, terwijl wij hier al inmiddels aan de vierde bak koffie zijn. Want het gaat best wel snel en we hebben het nodig, want het was laat gisteravond. Maar goed, tijd voor informatie. Want we gaan het hebben over de socials. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over de leeftijdsgrens voor de sociale media. Terdesom weet daar van alles van en die is het er volgens mij niet mee eens. Maar ik ga het vragen aan eh, Sven Stijnman. Hij is persvoorlichter van Terdesom en in de uitzending. Sven, welkom. Hi. Ehm, ja, de leeftijd voor sociale media, daar wil de regering, de Tweede Kamer, het naar 15 jaar hebben om dat te mogen gebruiken. Daar zijn jullie het volgens mij niet mee eens. Ja, er ligt nu een voorstel eh, vanuit de Tweede Kamer inderdaad om een leeftijdsgrens van, eh, van 15 jaar of tot 15 jaar eigenlijk eh, op te leggen voor social media gebruik. En dus ben je jonger dan 15 jaar, dan, dan ja, willen ze, het is toch geen verplichting, maar nee. daar ze wel naar te kijken. Ehm, dan mag je geen social media gebruiken of in ieder geval het moeilijker maken. Ja. En daar zijn we het inderdaad niet mee eens. Nee, is dat een beetje betuttelend dan? Nou, in die zin, eh, wij vinden dat het verkeerde wordt gestraft eigenlijk, eh, of aangepakt. Hè? Want kinderen, die kunnen er ook niks aan doen dat, dat ehm, eh, ja, social media in sommige plekken gevaarlijk of verslavend is. Dat is een van de redenen, men vindt dat het verslavend is. Maar wie maakt het verslavend? Nou, naar ons idee zijn dat toch echt de techbedrijven. Ja, maar die, zijn, die zijn veel moeilijker aan te pakken, denk ik. Daar denkt de ehm, Tweede Kamer ook zo over nou ja, eh, het, het, ik, dan <laughs> moeten ze toch beter hun best doen misschien. Want <laughs> ehm, er zijn ook in Europa regels eh, ehm, in de maak. Die worden niet gesteund door Nederland op dit moment. Dus, dus er is wel van alles mogelijk. Maar dan moet men wel willen. Ja, en je houdt de recht, haalt de rechten van het kind er ook nog bij. Jazeker, ja. Kijk, ehm, eh, het, recht van het kind is zo dat... Hè, er is een VN-verdrag voor het recht van het kind. Dat heeft ook eh, Nederland ehm, eh, ondertekend. Um, en, en er zijn een aantal zaken zoals het, ja, het recht om, om je stem te laten horen, te leren, te spelen. dat zijn allemaal rechten die een kind heeft. Tegenwoordig, behalve het op straat spelen, doen ze dat nu ook online. Want dat is ook mhm. een deel van hun leefwereld geworden. Yeah. Dus daar moet je zeker aan houden. Dus maar ja, hoe gaan jullie er handen en voeten aan geven? Nou, kijk, wat wij eh, eh, zouden graag willen zien, hè, dat, dat, kunnen wij zelf niet doen, maar we blijven oproepen dat er inderdaad betere eh, regelgeving komt hè, vanuit de overheid en, en ook vanuit Europa. Ehm, eh, dat, dat ehm, die techbedrijven waar het om gaat, dat ze ook eens beter hun best doen en kijken van nou ja, hoe kunnen we inderdaad kinderen beter beschermen tegen, tegen de slechte dingen erop, wat zij, mhm. wat zij aanbieden. Eh, maar aan de andere kant, ook ouders eh, kunnen hier een rol in spelen. is gewoon ook blijf praten met hun kinderen. Maak het, maak het een, een gespreksonderwerp. Hè, ehm, heel veel onderwerpen wat we vroeger ook moeilijk vonden, hè, over seks praten, dat soort zaken, kunnen we ook inmiddels met kinderen. Dus dit kan ook van wat, wat gebeurt er online? Wat, wat zie je online? En hoe kan je veilig? En eh, ja, daar komen we binnenkort ook met een campagne over. Eh, eh, en, en, om dat ja, te, te, bevorderen. Um, want dat is echt wel mogelijk. Ga lekker kletsen met elkaar en ehm, heb het gezellig. En, en dan komen de beste gesprekken, maar ook ja, de beste raden. En, en weet ook ouders, heel veel kinderen groeien op in een tijd dat je en het echte leven hebt en ehm, ja, de, de, de, de online wereld. En dat is gewoon een deel van, van de leefwereld geworden. Kun je de ouders instrueren om dat te gaan doen? Of zeg je, ja, die mensen moeten gewoon met hun kinderen gaan praten, dat lijkt me verstandig. <laughs> dat, dat, instrueren wordt heel moeilijk. We kunnen ze wel tips geven natuurlijk, hoe je het aan kan pakken. Eh, en kinderen uiteindelijk, die moeten het ook willen. Dat, dat is ook, eh, ook bij de kind zit uiteindelijk een, een eh, heeft ook een rol hierin. Ehm, maar we kunnen wel proberen om, om, om het zo ja, goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Het is belangrijk. En, en zeker in een tijd inderdaad waar ons inzien te weinig gebeurt om, om ja, het online, de online leefwereld veiliger te maken, moeten we het heft in eigen handen nemen. Ja, en je hebt het over tips. kunnen mensen die tips ergens tot zich nemen? Eh, ja, uiteindelijk wel op de website van terdesom.nl. Eh, ehm, daar staan ze straks op. Ehm, eh, maar dat is allemaal in de maak zodra die campagne online komt. oh, dat duurt nog even. Je bent nog niet zo ver om dat te gaan doen. In april, begin april, ja. Oh, begin april. Dan wordt het... stel dat de Tweede Kamer voor die tijd nog zegt van... nou, we nemen de uitgangspunten van Terdesom over. Of verwacht je dat niet? Ehm, nou, ik, ik weet dat ze wel willend staan eh, over onze ideeën. Eh, want we praten ook mhm. met, uh, met Kamerleden over dit onderwerp. Dus, en ze willen ook heel graag iets doen. En dus wat dat betreft pleit het voor hem. Ze doen ook iets. ze willen ook graag ehm, ehm, alleen naar ons idee. Dus pakken ze de verkeerde. Um, richten ze hun pijlen op de, op de verkeerde en, zou en het net even iets anders moeten. maar goed, het is positief dat ze daarmee aan de gang gaan. alleen nu nog even op de goede richting wijzen. Ja, dat is zeker zo. Dat heb je in ieder geval wel duidelijk gemaakt. Want die minimumleeftijd van 15 jaar hanteren voor kinderen die minder gebruikt moeten worden van sociale media, dat zien jullie niet zitten. Er zijn hele andere methoden om dat te doen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door Sven Stijnman. Dank voor het gesprek, Sven. En heel veel succes met eh, deze actie weer. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. going through so many changes. I didn't know which way to turn. Just when I thought I had all of the answers, I found I still had so much to learn. I've been all around the world trying to find someone.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 All I need is an ordinary girl. Your love, my love, you know. Hey, me. is wat ik ben. Het is niet waar. Het is niet waar. Weer zonder jou. Ik kan niet meer. Ik kan niet draai eigenlijk helemaal niet zoveel muziek van Wim Soutaar. Terwijl dat prachtige Vlaamse muziek is. Onze zuidenburen die mogen ook nog wel eens wat meer aandacht hebben hier bij ZVL. Vandaar dat het vandaag in de show zit. Ik heb je lief. En Lionel Richie, Ordinary Girl. Och, een van zijn kleine hitjes, maar wel een eh, hele mooie. Dus, Ehm, straks, over drie kwartier, hebben we weer een reportage van Jeroen van Gent. Ik bereid je er nu maar alvast op voor. Want ik hoop dat je blijft hangen hier bij ZVL. Want het is ook vandaag weer een hele leuke reportage. Wat erin zit, dat hoor je straks. weten we het nog, deze man. Demis Roussos altijd, is een kaftan. Dat is een enorme baard. Ja, geweldig toch? En dit is een van zijn mooie hits, vind ik zelf hoor. My Reason uit 1972. En uh, Davina Michel hier in de show bij ZVL. Met I Won't Let Go. En dat is maar goed ook. je vorig jaar. En daarom hier bij ZVL. Zo weer bijna 11 uur. schiet al lekker op. Ja, dus, eh, en ik hoop dat je bij me blijft, ook het tweede uur straks. Want er zit ook weer heel veel moois in. Maar nog eerst wat antieks. Hè? Want we gaan de zee op met Procoherm. A Salty Dog. Kom je net bij de show? Goedemorgen, wees welkom. Vorige week hadden we in de show Hamburg, geloof ik. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga deze uitzoeken voor volgende week. Want ik ben wel een beetje een fan van uh, Procol Harum. Maar vooral vanwege hun prachtige albums. Want die zijn natuurlijk fantastisch uit de jaren 60 en 70. Je hoorde nu een Salty Dog aan het einde van het eerste uur. Zometeen tweede uur. Ik hoop dat je erbij blijft en dat je me gezelschap houdt. Straks ook weer iets meer tempo in de show. En dus, zoals ik al eerder aankondigde, een reportage van Jeroen van Gent. Alle reden om lekker te blijven luisteren. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. Tot zo.